Door Almegens met het NOS-journaal. De VVD zet Tweede Kamerlid Wieberen van Haga de fractie uit. Hij kwam gisteren in opspraak omdat hij zich tegen afspraken in... bleef bezighouden met zijn bedrijf. Of Van Haga zijn kamerzetel teruggeeft aan de VVD is nog niet duidelijk. Zo niet, dan heeft de regeringscoalitie geen meerderheid meer. Van Haga kwam eerder ook in opspraak toen hij werd aangehouden... met drank op achter het stuur. Het Britse lagerhuis komt volgens voorzitter Burko morgen weer bijeen. Vanochtend bepaalde de Britse Hoge Raad dat de schorsing van het parlement onwettig was. Premier Johnson had de parlementariërs vijf weken naar huis gestuurd. Volgens zijn tegenstanders wilde hij het lagerhuis tijdelijk uitschakelen... om er een eventuele no-deal brexit door te drukken. De Hoge Raad vindt de schorsing illegaal... omdat het parlement daardoor niet zijn grondwettelijke taken kan uitvoeren. Het Duitse Openbaar Ministerie vervolgt de huidige volkswagen topman een en Poets voor het achterhouden van informatie rond het dieselschandaal. Ze zouden hebben verzwegen welke financiële gevolgen het dieselschandaal had voor het bedrijf. daardoor werd volgens het OM de aandelenprijs van Volkswagen beïnvloed en de markt verstoord. Oud-topman Martin Winterkorn is eerder ook al aangeklaagd. Het lichaam van de Spaanse oud-dictator Franco mag worden weggehaald uit de dodenvallei. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Spanje besloten. Franco's lichaam wordt overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats El Pardo in Madrid. Het weghalen van de resten uit de dodenvallei was een belofte van de sociaal-democratische regering Sanchez. Franco ligt er begraven, maar ook veel van zijn politieke tegenstanders. Voor de nabestaanden daarvan was dat een bittere pil. Ze eisen al jaren dat Franco's graf wordt verwijderd, maar de nabestaanden van Franco gingen hiertegen in beroep. Het weer, in de loop van de middag vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Een graad of 19 is het. Vanavond wordt het droger. Morgen wisselen bewolkt en vooral in de zuidelijke helft van het land dan buien.